Gestart Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het periode niet begonnen worden met het winnen van schaliegas. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor een motie daarover gestemd. Die was van PvdA-leider Samson en GroenLinks-fractieleider Van Ooyek. Ook SP, PVV, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en D66 stemden voor. En daarmee is er een ruime meerderheid. Minister Kamp zei vrijdag nog dat proefboringen niet onder de motie vallen. Volgens PvdA en GroenLinks is dat wel het geval. Zo'n 300 mensen die bij de hervormingen in de zorg tussen wal en schip dreigen te vallen, houden hun recht op zware zorg thuis. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. Mensen met ernstige aandoeningen die thuis worden verzorgd, krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen direct toegang tot de nieuwe wet langdurige zorg. Dan vallen ze in ieder geval voorlopig onder het Rijk. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken kan niets veranderen aan de benoeming van drie weigerambtenaren in de gemeente Tolen. Maar hij vindt dat met die benoeming vlak voor 1 november feitelijk de wet wordt ontweken. De gemeente Tolen in de provincie Zeeland heeft vlak voor 1 november drie nieuwe trouwambtenaren benoemd die geen huwelijken willen sluiten tussen twee mannen of twee vrouwen. Vanaf 1 november mogen gemeenten geen ambtenaren meer benoemen die dat niet willen tv-zender SBS en uitgeverij Sanoma hebben de uitzendrechten van de UEFA Champions League binnengehaald. Vorige week werd al bekend dat SBS de belangrijkste kandidaat was. Nu zijn de contracten ook daadwerkelijk ondertekend. SBS gaat van augustus 2015 tot 2018 de wedstrijden van de Champions League uitzenden. En Sanoma gaat online verslag van de wedstrijden doen op de nieuwswebsite nu.nl. Het weer. Vanavond meer bewolking en wind en tegen middernacht volgt dan regen. Morgen vroeg trekt die regen weg. Daarna is er geregeld zon, maar er blijft wel een bui mogelijk. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging vanavond op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Watergasmeer en Muiden 6 kilometer. Bij Soest was de linkerrijstrook dicht vanwege een auto met pech... Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkveen en Maarsen 4 kilometer. De A9 Amstelveen-Diemen van knooppunt Diemen 4. Op de ring A10 tussen de afrit en Watergasmeer 5 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik de Wambacht en Papendrecht 5 kilometer. Op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Deil en Ochten 18 kilometer. Alle rijstroken zijn daar weer open. A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 6 op de A15 richting Rotterdam vanuit Gorkum bij Sliedrecht-West 4 kilometer. A16 Rotterdam-Breda voor de randweg Dordrecht 4. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij De Bresseplein 5 kilometer. Bij Moordrecht 6 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en Lexmond 9. En op de A28 Amersfoort-Utrecht voor knooppunt Rijnsweert 4 kilometer. Tot zover de verkeers.